Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Israëlische steden Tel Aviv en Haifa zijn duizenden demonstranten de straat op gegaan, melden Israëlische media. Ze eisen de terugkeer van gijzelaars die Hamas vasthoudt in Gaza. Een deel van de actievoerders roept de Israëlische premier Netanyahu en zijn regering op om af te treden. Ze vragen om nieuwe verkiezingen. Sommigen roepen ook op tot een staakt het vuren. De demonstranten willen het protest in Tel Aviv 24 uur lang volhouden... omdat Israël morgen 100 dagen in oorlog is met Hamas. De aanklacht van Zuid-Afrika tegen Israël bij het internationaal gerechtshof in Den Haag... weerhoudt Israël er niet van om de oorlog in Gaza door te zetten... tot het land een totale overwinning heeft bereikt. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu tijdens een persconferentie. Zuid-Afrika vindt dat er in Gaza sprake is van genocide. Het land heeft daarom een rechtszaak aangespannen. Ongeveer 2500 mensen hebben rond het Brabantse Sleewijk gezocht naar Joran Krol. Maar de jongen van 16 is nog niet gevonden, zegt de politie. De mensen die meehielpen werden verdeeld in honderden groepen. Ze zochten langs het water van de rivier de Merwede. De jongen verdween drie weken geleden nadat hij bij een jongerencentrum in Almkerk was geweest. Een dag later werd zijn fiets aangetroffen op de Merwedebrug. En gisteren werd in de rivier bij Papendrecht de jas van de jongen gevonden, ongeveer 20 kilometer verderop. De bewoners van meerdere woonboten in Maastricht kunnen toch nog niet naar huis... omdat er geen stromend water is. Dat komt door een defecte leiding. Alle bewoners verblijven ergens anders tot het probleem is opgelost. Maandag beginnen monteurs aan het herstel van de leiding. 30 woonboten aan de Stuwweg in Maastricht werden vorige week ontruimd... nadat een zogenoemde overlaaddam was doorgebroken. Het gebeurde door het hoge, snelstromende water in de Maas... na een periode met veel regen. Het weer verspreidt over het land regen. Het is tussen de 1 en 4 graden. Morgen opnieuw bewolkt. Vanuit het noorden vallen er steeds meer buien. In de loop van de dag neemt de kans op hagel en sneeuw toe, vooral in het noorden. Het wordt maximaal 3 tot 6 graden.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 Party Update natuurlijk de 10 boven beste plaat van de dansgroep. Straks het tweede uurtje DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En de derde uur vliegen we helemaal naar Italië met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. En wat was het koud de afgelopen week. Echt, ik, eh, ik ken er niet meer tegen hoor. Het is echt eh, verwarming hier op eh, de hoogste stand. En, en ga met die banaan, want ja, voor mij mogen die zomerse temperaturen weer terugkomen. Nou, dat doen we zeker met de muziek vandaag. Als opening hoorden we Groove P met Are They Real. Onderweg zometeen, uh, zometeen, nee zometeen. Wayne Soul Adventures, Odyssey Inc. en Joa uit de UK met We Got A Love Thing. En het valt me op, het nieuwe jaar is begonnen met een heleboel nieuwe releases. En ook heel veel eh, oude gouden klassiekers, eh, echte dance classics, die in nieuw jasje zijn gestoken. Sommige zijn lekker en sommige denken echt van nou, hè, hoe wil je het origineel naar de kloten helpen? In ieder geval nu op de radio, J Vegas met Break You Down. Je hoort hem in een mic in de Mark Night remix. Mix. stage. Saturdays 9 to midnight on your number one. C. C. C. C. FM. FM. FM. FM. FM. Mario Zanfor live on ZFM. ZFM. playing that music, they be playing, messing with them hands, and people be up dancing and having a ball. Jazz musicians go and play, and it's like you said, dog, you can't dance to it or nothing. And all we did was dance to jazz. jazz was dancing. I know a lot of you never heard of dancing to jazz, but that's all we have. When we hit, went to hear one of the big bands, we went to a dance hall. When we went to hear Stan Kenton, we went to a dance hall. We had to Ellington, we go to a dance hall. Tom Basie, dance hall. Charlie Parker, dance hall. Dizzy Gillespie, dance hall. nothing. all we did was dance to jazz. That's the only way learned about jazz was dance. Dat was, eh, dat was Michelle Schiavarini samen met de Jazz Coast met Jazz Was Dancing, the Saison Extenders remix. En daarvoor horen we een oude gouden klassieker in een nieuw jasje gestoken. The Wayne Soul Ventures, Odyssey Inc. en Joe uit de UK met We Got A Love Tank. Ik weet niet of je dit jaar al druk aan het sparen bent, want eh, ik heb de prijzen gezien voor de festivals. De kaartjes voor onder andere het, eh, het festival Lowlands worden dit jaar opnieuw duurder. Ja, het zal niet alles worden duurder. De prijs voor het ticket gaat dit jaar richting de 325 euro. Zo zegt eh, festivaldirecteur Erik van Eerdenburg eh, afgelopen dinsdag in een gesprek bij eh, BNR. Het is onvermijdelijk dat de prijs weer wat omhoog gaat, zegt hij. Als reden voor de prijsstijging noemt hij de druk vanuit de artiestenprijzen. Maar dat komt ook door de recente loonklappen en de schaarste aan materialen. Dan legt de directeur uit. En ook in 2018 kost een kaartje nog geen 200 euro. Dus nu 325 euro euro rondom erbij. Hè? Dus eh, hou je hart vast. Ik zou wel vast gaan sparen als je van plan bent om eh, de festivals te gaan bezoeken. En dat artiesten omhoog zijn. Ja, daar zet je toch wel vraagtekens bij. Hè? Ik bedoel, eh, wat jij gemiddeld verdient per jaar... dat pakt een, een artiest voor nog even vijf minuutjes op het podium staat. Dus misschien mogen hun de prijs wel iets omlaag gooien. En Dwayne Keith Davis, die wordt verdacht van de moord op rapper Tupac. Tupac Shakur heeft voorlopig, hoeft voorlopig niet in de gevangenis te blijven. Hij mag zijn proces en huisarrest afwachten als hij een borg van 750.000 dollar betaalt. Dus eh, ja, dat heb je gewoon in je broekzak zitten. Zo heeft de rechter in eh, Las Vegas afgelopen dinsdag besloten. Davis krijgt een enkel band zodat hij niet op slaat. En het proces uh, staat gepland voor juni van dit jaar. Dus nou ja, een enkel bandje. Ik weet niet of je wel eens naar YouTube kijkt, maar je moet maar eens op YouTube inklikken. Heb je niet van mij trouwens. Enkel bandje eraf van hè, justitie. En dat schijnt gewoon binnen vijf minuten klaar geweest te zijn. Sinead Corner die eh, stierf van natuurlijke dood. Dat is afgelopen dinsdag door een Londense lijkenschouwer bekendgemaakt. Zo meldt de Britse eh, omroep BBC. Op 26 juli vorig jaar werd gedeeld in haar familie dat ze was overleden. Geliefde Janet met groot verdriet eh, bevestigen we zijn er kapot van en vragen op privacy in deze zeer moeilijke tijd. De zangeres die wereldwijd bekend bekendheid verwierf met het nummer... Nothing Compares to You. Alweer uit, eh, wat was het, 1990 hè? En ja, en een dag na het overlijden maakte de politie bekend... dat er gesprekken geen sprake was van verdachte omstandigheden. En daarmee werd een misdrijf uitgesloten... en ze is dus overleden aan, ja, aan natuurlijke dood dus dat is dan weer heel positief. Hè? En tot zover een beetje zo'n. Terug naar de muziek, want daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. Wat dacht je van SEL, oftewel Cell, You Gotta Be, the Eric Powell MDFC remix. Hoor het hier op CFM Zandvoort onderweg zo meteen. Rick Silva met Step Left. Saturday at ZFM Zanfort. ZFM. The Nightwalk Main Stage. Nightwalk Main Stage. beat turn. I'll count it for you like this. Step left, around, and together with the right. dat was David Toort met Not Good. En daarvoor muziek van Rick Silva met Step Left, Step Right. zijn antwoord vandaag een beetje spaakgeblekt. Ik weet niet wat door het komt. De verkoudheid is aardig voorbij. En eh, ja, het stemmetje wil af en toe nog wel eens overslaan. Maar het zit er nog eh, lekker in in 2024. Dus eh, rust. We moeten meer rust hebben en minder werken, denk ik. Het is even tijd voor de party-update. Iedere zaterdagavond. Leuke feestjes. En daar vertellen we je alles over. En zoals altijd beginnen we eerst met het wekelijks feestje Brainwash in de Escape in Amsterdam. begint om 11 uur vanavond, duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie check de website escape.nl. En de line-up is in handen voor onze eigen Zandvoortse Raimundo. En hij staat ook achter de deks. Raimundo heeft vanavond uitgenodigd Santos en Ben van Kuringen. En Sexy Mr. S is aanwezig. En uh, eh, MC Heights doet natuurlijk eh, de, de, de, de brabbeltjes tussen de muziek door. Vanavond dus in Escape, het wekelijkse feestje Brainwash. En als we doorlopen, komen we bij Club Air. Dat is vanavond Throwback. Begint ook om 11 uur, duurt duurt vanuit tot 5 uur in de ochtend in Club Air. En voor meer informatie check de website eh, afgekorte letters thrwbck.nl of air.nl. En nog een wekelijks feest is Encore in de Melkweg in Amsterdam. En begint ook zoals altijd uh, rond de klok van middernacht. Duurt tot 5 uur in de ochtend in de Melkweg vindt het allemaal plaats. En dat is de eh, home of hip-hop en R&B. En eh, wie kan je verwachten? Ote Dells, Prime, MK, Jowin en Lee Miles en host bij Nana. Vanavond dus eh, in de Melkweg, het feestje Encore. En dan gaan we door met muziek.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 Take, take, take it back. Take, take, take it back. How's it up now? Ha, ha. How's it up now? Ha, ha. How's it up now? Ha, ha. How's it up? How's it up? enjoyed yourself. Studio Love. jezelf. En dat was muziek van Todd Terry, Janika Ten en Reddy met House. En daarvoor Antoni, uh, eh, Antoon Clamaran. Samen met eh, Lulu Hughes met Feel It, de J. Vegas Classic eh, House Mix. Dus werd even tijd voor de, de Nightwalk 10. Welke plaatsen erg populair in de clubs, op de radio, op de streams. En natuurlijk bij CFM Zandvoort hier in de Nightwalk. Deze week op 10 Sam Jacobs en uh, Tachman met de Jiggy Jerry. Op 9 Kashmir en de J met Brighter Days in de Marco Lives remix. Op 8, Cassim met Wanna Feel Something. Op 7, Peggy Gao met The Ghost Like Na Na Na. Op 6, Fisher and Attic met Take It Off. Op 5 deze week de Blast Madonna en eh, Joe Anonymous en uh, Daniel... Eh, Pounder met Carry Me Higher. Op 4 Mochak met Jealous. Op 3 War met Love Rider in de Kyle Watson remix. Op 2 Nick Borg met Zoek Part 3. En deze week nog steeds op 1, net als vorig jaar, Cassie met Love Desire. Die heb je zo vaak gehoord ik heb andere muziek voor je klaarstaan. Wat dacht je van Manuel de Lamar met Nant stop Je hoort hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. club non-stop the plane to the fucking helicopter The cops pulling up like I'm giving drugs out Nah, nah, I'm a pop, I'm a pop, I'm a pop Non-stop the plane to the fucking helicopter cops pulling up like I'm giving drugs out Nah, nah, I'm a pop, I'm a pop, I'm a pop across the Netherlands and around the world. This is the Nightwalk Main Stage. Only on CFM. plaatje in een, eh, in een jasje En daarvoor horen we muziek van eh, Eddie Amador. Dat is wel een hele bekend. In de jaren 90 maakte hij al muziek, eh, house music. zijn samples worden nog steeds regelmatig gebruikt. En deze, deze, plaat was een nieuwe versie 2024. Eddie Amador met House Music in de Charam 2.5 klap Remix. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk. Niet getreurd, zometeen het nieuws en weer. Dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House Vibe. En straks in de derde uur vliegen we helemaal naar Italië met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Doe nog even muziek onderweg zometeen. Ah, ma, met Give You. Maar eerst hoorde hier Danny Bond. Chooses Human Resource met Dominator. Dat is ook een oude gouden klassieker uit de jaren 90. Ik zeg tot zometeen na de break. other. There is no other. There is no other. I'm the one and only dominator. Over and rubber and copper and other words, sucker. There is no other. I'm the one and only dominator. I'm the one and only dominator. Over and rubber and copper and other words, sucker.